Bij 700 kinderen is dat niet gelukt. Volgens de Amerikaanse overheid komt dat omdat hun ouders nog niet zijn opgespoord of het land al zijn uitgezet. De regering Trump verscherpte in mei het migratiebeleid. Illegalen die de Amerikaans-Mexicaanse grens overstaken werden meteen vastgezet en vervolgd en kinderen werden van hun ouders gescheiden. Dit beleid leidde tot hevige kritiek in de VS en daarbuiten. De leiding van autofabrikant Fiat wist niet dat de deze week overleden topman Sergio Marchionne ernstig ziek was. Het ziekenhuis waar hij overleed meldde gisteren dat Marchionne al ruim een jaar onder behandeling stond. Maar het concern was daar dus niet van op de hoogte. Pas toen de topman ernstige complicaties kreeg na een operatie... werd de leiding van het autoconcern op de hoogte gesteld van de ziekte. Er zijn aanwijzingen dat de bosbranden in Griekenland zijn aangestoken. Dat zegt de Griekse minister van Openbare Orde. Hij zegt dat die aanwijzingen komen van satellietbeelden en onderzoek op de grond. Afgelopen maandag ontstonden binnen korte tijd op verschillende plaatsen brand in Griekenland. 83 mensen zijn daardoor om het leven gekomen. Ook worden nog tientallen mensen vermist. Alle provinciale bruggen in Friesland worden in verband met de hitte niet meer bediend. Voor watersporters betekent het dat ze sommige plekken niet kunnen bereiken of moeten omvaren. Door de warmte zetten de bruggen uit, waardoor ze niet meer open kunnen. Gisteravond is de provincie begonnen met het koelen van de bruggen... in de hoop dat ze vandaag weer bediend kunnen worden. Het weer overdag wordt het opnieuw tropisch... met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. De kans op onweer is een stuk kleiner.